Renate Kok met het NOS Journaal. Er komen meer zaken aan van gynaecologen die hun eigen zaad gebruikten bij vruchtbaarheidsbehandelingen, zegt Stichting Donorkind tegen Nieuwsuur. Eergisteren werd bekend dat een Leidse gynaecoloog tenminste 21 kinderen verwekte met zijn eigen zaad. Hij is de derde arts van wie nu bekend is dat hij zijn eigen sperma gebruikte bij die vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar bij de Stichting Donorkind zijn er zeker nog twee andere artsen bekend die dat deden. Daarom moet er een groot onafhankelijk onderzoek komen, vindt de stichting. Het kabinet wil voor 1 april een oplossing hebben gevonden voor een grote groep spaarders... die volgens de Hoge Raad te veel belasting hebben betaald. Dat zei staatssecretaris Van Rij gisteren in de Tweede Kamer. Mogelijk krijgen 1 miljoen spaarders hun vermogensbelasting over de jaren 2017 tot en met 2021 terug. De compensatieregeling kost het kabinet waarschijnlijk miljarden. In Argentinië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen na gebruik van versneden cocaïne. 56 anderen kwamen in het ziekenhuis terecht, zeggen Argentijnse autoriteiten. Het gaat voornamelijk om mensen uit de buitenwijken van de hoofdstad Buenos Aires. De cocaïne is mogelijk afkomstig van een dealer uit een sloppenwijk. Bij politieinvallen daar zijn negen mensen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het verhandelen van de cocaïne. Wat er precies aan was toegevoegd is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaat het om een zeer sterk kalmerend middel. Slachtoffers kregen stuiptrekkingen en plotselinge hartaanvallen aanvallen. Hulpdiensten in het noorden van Marokko proberen met man en macht een vijfjarig jongetje uit een diepe waterput te bevrijden. Het kind zit al meer dan 24 uur vast. De hulpdiensten hebben beelden van hem weten te maken door een smartphone aan een koord in de 35 meter diepe put te laten zakken. Die opnames worden massaal gedeeld via sociale media in Marokko.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 Vandaag every day Don't you ever of you every step of the way. And I I'm taking with me. So goodbye.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 But that means you got the power to hurt me too 心放肆吧。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 take it